Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Mensen die niet werken krijgen het volgend jaar moeilijker dan dit jaar. Werklozen, mensen in de bijstand en gepensioneerden... gaan er volgens het Nibud bijna allemaal in koopkracht op achteruit. Chronisch zieken en ouderen die hulp krijgen waarschijnlijk het meest. Als ze in een gemeente wonen die stopt met de vergoeding van de huishoudelijke hulp... kunnen ze 300 euro per maand verliezen. Het kabinet verwacht dat ruim 70% van de Nederlanders erop vooruit gaat. Politie en justitie moeten meer werk maken van de strijd tegen criminele bendes, fraude, mensenhandel en illegale motorclubs. Ze krijgen daarvoor nu 10 miljoen euro extra en in drie jaar tijd wordt het 100 miljoen. Jaarlijks moeten een kleine duizend bendes worden opgerold. Zeeland, Brabant en Limburg krijgen ook extra agenten... die moeten worden ingezet tegen hennepkwekerijen en drugslabs. Staatssecretaris Wiebus wil de kinderopvang anders laten betalen. Kinderopvangcentra krijgen dan rechtstreeks geld van het kabinet... zodat ouders geen toeslag meer hoeven aan te vragen. Het is een van de voorstellen om het belastingstelsel te veranderen. Dat belastingstelsel is ook een belangrijk punt voor de Raad van State... en een deel van de oppositie. Zij vinden dat het kabinet daarmee moet opschieten. De werkgevers vinden dat er meer moet worden ingezet op economische groei... en vakbonden vinden dat er meer tegen de werkloosheid moet worden gedaan. Voor het eerst sinds het bestand van 26 augustus tussen Israël en de Palestijnen... is er weer een mortiergranaat vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Er was geen schade en er vielen ook geen gewonden. De Hamas-regering in Gaza zegt dat het van niets weet... en dat het het bestand nog steeds steunt. De A58 in Zeeland is in beide richtingen weer open. Wel moet het verkeer tussen Goes en Vlissingen langzamer rijden... omdat het wegdek beschadigd is... De snelweg was sinds 8 uur vanochtend dicht na drie kettingbotsingen waarbij twee doden vielen. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist bij 13 graden.